De inspectie Justitie en Veiligheid schrijft in een rapport... dat de medewerkers niet veilig hun werk kunnen doen... en dagelijks heftige confrontaties met bewoners hebben. De Kamer vindt, dat daarom, vindt daarom dat medewerkers meer middelen moeten krijgen om bewoners op te sluiten. Ook zou er meer gedaan moeten worden om de meestal kansloze asielzoekers uit te zetten. Journalist Ans Boersma, die vorige week in Turkije werd uitgezet... gaat een civiele zaak aanspannen tegen de Nederlandse staat. Ze stelt volgens Nieuwsuur Nederland aansprakelijk... voor de emotionele en materiële schade die ze heeft geleden. De uitzetting volgde op een aantal informatieverzoeken van Nederland aan Turkije. Er werd onder meer informatie uitgewisseld over haar band met een voormalig lid van Al-Nusra... met wie ze in het verleden een relatie had. In hoger beroep is 14 jaar cel en tbs opgelegd... in de zaak die bekend staat als de Chalet-moord. Tegen Janet S. uit Kampen was 20 jaar een tbs geëist... maar volgens het gerechtshof in Arnhem is niet bewezen... dat er sprake was van voorbedachte raden. Het is het tweede levensdelict waar S. voor is veroordeeld. In 2003 stak ze een man in Den Haag dood. Minister Schouten vindt de discussie over dierenwelzijn in de veehouderij veel te heftig worden. De minister gaat erom deze zomer gesprekken in het land organiseren om dierenactivisten en boeren dichter bij elkaar te brengen. Schouten noemt het onacceptabel dat er dierenactivisten zijn die boeren bedreigen en illegaal veehouderijen betreden om misstanden te filmen. Het weer, kans op wat motsneeuw en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Komende nacht daalt de temperatuur naar min 3 tot lokaal min 10 graden.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 Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams. I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known. you. Look at this man so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. Linda Ronset en uh, Aaron Neville. I don't know much. Ja, ja waarom niet, hè? Ik ga door met Daydream. straks hebben we wat meer informatie over onze volgend programma.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 Thomas is binnen, dus u weet in ieder geval dat u door kan luisteren. Want ja, we hebben goede programma's, altijd goed hè? Zeker, Vertel het eens eventjes. Ehm, nou, allereerst natuurlijk heel veel eh, lekkere muziek. Maar dan iets andere muziek. Ja. <laughs> ja, dat moet ook, hè, want dat is jongs antwoord. Hè, ja, precies. En dan hebben we natuurlijk de top 5 games, top 5 films evenementen. Alhoewel zijn er niet heel veel evenementen. Nee, dat klopt inderdaad. Deze tijden geloof ik. Nee. Ehm, en dan hebben we het artiestennieuws nog. Ja. Dus nou nou. zo een beetje twee uur lang. En doe je het alleen nu deze keer? Ik heb geen idee. Oh, dat weet je nog niet. Ja, dat is ook leuk, hè? Ja, dat is altijd een verrassing. <laughs> ja, nou, dat is toch leuk. <laughs> nou, in ieder geval, luisteraars, u hebt in ieder geval alle reden om te blijven luisteren bij ZFM. En Thomas, veel plezier straks. Dank u wel. Gaat zeker lukken. onze gouden van de week. En die komt uit 1971. En dan heb ik het over A Watershade of Pale van Procol Harum. En het is de eerste uitgebrachte single van Procol Harum. En het bleek achteraf ook een succesvolste in Nederland. Waar het op 17 juli 1967 op nummer 1 in de Veronica Top 40 binnenkwam. Het werd ook een succes in andere landen, voornamelijk het Verenigd Koninkrijk... met dank aan de zeezenders Radio London en Radio Caroline en de Verenigde Staten. Het is de eerste popnummer dat langer duurt dan de tot voorheen standaardtijd van 3 minuten. En het eerste 12-inch LP-formaat, 45 toeren, in stereo. A Water Shade of Pale van Procol Harum. kiss at first, just go sleep. Turn voor vrouwen die aan slag willen. Denk je wel eens aan vrijwilligerswerk, wat je weet, wat je niet weet en waar je moet beginnen. Op de vrijdagochtend zijn er inspirerende, praktische en leerzame workshops voor vrouwen. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om je inzicht en mogelijkheden te versterken. Er wordt gewerkt aan het ontwerpen van je cv, vision boards en sollicitatietips. Misschien niet voor jou? Gewoon doen. De cursus is kosteloos. Wel is je aanwezigheid na inschrijving verplicht. De blauwe tram, Louis Davis Carré nummer 1. En zoals ik al zei, het is elke vrijdagochtend... en dan krijg je praktische tips. Nou, wat wil je nog meer? From the 18th century cobblestone street with the horse Send the carriages to rest our feet to the train and city tram. Came the birth of Mechanical Man. And with Mechanical Man came the automobile. Henry Ford's Model T with an engine on wheels. And a crazy race began. middagtemperatuur die lag vandaag eh, rond het vriespunt en in het zuidwesten rond plus 3. De wind was zwak en kon, kwam uit de uitleenlopende richtingen. In de nacht van donderdag op vrijdag is er in de kustgebieden zeer lokaal kans op een lichte winterse bui. Verder zijn er wolkenvelden, maar vooral verder landinwaarts mogelijk ook opklaringen met daarin kans op misbanken. Minimum lopen uiteen van net onder nul in Zeeland tot rond min 5 landinwaarts in een opklaring enkele graden lager. De wind is zwak en veranderlijk boven land. Aan zee stond een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vrijdag overdag raakt het van het westen uit verder bewolkt... en in de loop van de ochtend bereikt een neerslaggebied het westen en het noordwesten. In de middag breidt de neerslag zich uit over het hele land. Mogelijk valt er eerst sneeuw die vrij snel overgaat in regen. In de avond trekt de neerslaggebied naar Duitsland. Maar af en toe kan er toch nog wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur loopt langzaam op de maxima worden pas aan het eind van de avond bereikt... en lopen dan uiteen van plus 2 en het uiterste noordoosten tot 8 graden aan zee. De wind wordt zuidelijk en trekt aan. Boven het land wordt de wind matig, aan zee vrij krachtig. In de avond draait de wind naar noordwestelijke richting. together zou u zich wat fitter willen voelen? Doe dan mee met deze cursus. In een ontspannen sfeer doet u simpele ademhalingsoefeningen... met rustige bewegingen. En hierdoor versterken uw spieren en wordt het lichaam los en flexibel. Na afloop is het gezellig napraten met koffie en thee. Ines Volkers heeft jarenlang ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... zoals reiki en yoga... en begeleidt de deelnemers naar een soepele lichaam en een ontspannen geest. Deze les die is voor senioren. Meedoen is mogelijk als u zonder hulp weer van de grond kan opstaan. Deelnemen op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. Elke vrijdag van 10 tot 11 en elke maandag van 10 tot 11. Kosten bij deelname 1 keer per week 2,50 en bij deelname 2 keer per week 4 euro, inclusief koffie of thee na afloop. Vooraf aanmelden is niet nodig, loop gewoon lekker even binnen en u bent van harte welkom. De blauwe tram, Louis Davids Carré, nummer 1. Ja, en <laughs> ik moet u eerlijk zeggen, ik werd eh, behoorlijk aangekeken door Thomas. En senioren, hè?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 In de bibliotheek begint maandag een nieuwe basiscursus Klik en Tik. Voor iedereen die niet of nauwelijks met de computer werkt... maar dat wel graag zou willen doen. Je leert de computer te gebruiken, omgang met het internet... met e-mail en met sociale media. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten... en vindt plaats op maandag 28 januari... 4, 11, 18 en 25 februari van 10 tot half 12. Het is noodzakelijk om je van tevoren aan te melden voor deze gratis cursus. En dat kan aan de balie van de bibliotheek of via de website wwwbibliotheekzuidkennemerlandnl eh, Uh, schuinstreepje klik en tik.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 soms doet de schakelaar niet alles wat je wil. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. We gaan in ieder geval naar Circus Zandvoort. Discoprogramma tot en met 30 januari. En het is zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Hoe tem je een draak? In drie. Drie. D en in het <laughs> Nederlands. Hè, hè? Jongen, jongen. Zes jaar. Asterix en het geheim van de toverdrank. Zaterdag, zondag en woensdag om half vier. Ook zes jaar. En dan hebben we Bohemian Rhapsody. twaalf jaar, dinsdag en donderdag om half twee. En don, dinsdag, eh, donderdag en dinsdag om 8 uur. En dat is 12 jaar. En dan hebben we Cinema Nostalgie, The Wife. En dat is eh, dinsdag 5 februari om half 2. En dat is 12 jaar. En dan hebben we ook nog filmclub Simon van Kolm. Girl in the Spiderweb. En het is een 3E e millennium verhaal van Claire Foy. 16 jaar en het is woensdag om half 8. En verwacht wordt de Lego film, speciaal voor jou Thomas, nummertje 2. <laughs> vanaf 6 februari. En dan hebben we Mary Queen of Scots. En de kaartverkoop en de info eh, www.circusandvoort.nl. Goed, dan bent u weer helemaal bijgepraat. degenen die het nog niet weten... maar eh, het, het VVV Zandvoort is verhuisd. En wel naar het Zandvoort Museum. En dat is eigenlijk al sinds 16 januari. En de officiële opening dat is op 1 februari aanstaande... en daar gaan tevens nieuwe openingstijden van zowel de VVV als het museum in. Deze plaats in het Zandvoort Museum is zeer centraal gelegen... midden in het centrum en daardoor beter te bereiken. Lokale medewerkers vertellen de toeristen, maar ook Zandvoorters graag over wat te zien is en te doen en te beleven. Verder zijn er fietsen- en wandelroutes, plattegronden, souvenirs, eh, brochures en folders voor bezienswaardigheden en diverse VVV-cadeaubonnen verkrijgbaar. En wanneer je dan toch bij de VVV bent, dan is een bezoekje aan het museum zo gemaakt en zeker de moeite waard. Tot 1 februari houdt VVV Zandvoort de huidige openingstijden van het Zandvoort Museum aan. Dus vanaf 1 februari is het Zandvoort Museum, VVV Zandvoort, van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 geopend.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 Ja, we gaan nog eventjes door. Ja, het is nog niet helemaal tijd, dus we moeten het nog eventjes opvullen. Dus ja, maar goed, dat maakt niet uit. Ik wens u in ieder geval vast een heel fijn weekend. En eh, ja, het wordt eh, denk ik toch wel redelijk weer. Dus eh, misschien kunnen we schaatsen nog. Wie weet, je weet het nooit. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week donderdag. nine o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.